weer 1 uur geweest. Je luistert naar mij, Kevin mij met Almere actueel op Almere On Air. Fijn dat je erbij bent. Almere. De afgelopen dagen heeft de politie drie jongeren uit Almere aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij één of meerdere straatroven. Het gaat om drie jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. De jongens zijn aangehouden na onderzoek van het politieteam dat alle straatroven in Almere onderzoekt. Met name in de maanden februari en maart zijn in Almere meerdere straatroven gepleegd. De meeste slachtoffers waren minderjarig. De politie heeft een speciaal team opgericht om deze straatroven te onderzoeken. Vanwege de coronacrisis is een aantal aanhoudingen uitgesteld naar deze periode. De jongeren zijn verhoord en meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.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 And I'm a nice guy, but don't get it confused, maatregelen Dit of de verspreiding van de koor. Do you know? Do you know? You can predict this every year. Love, you never know the minute it ends suddenly. I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to do. she needed another side of a man looking at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, and I'll see, you can never tell how the next day life could be life. De maatregelen om de verspreiding van de corona tegen te houden zijn iets versoepeld voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Sinds 29 april 2020 mogen ze zij weer georganiseerd en onder begeleiding buiten spelen en sporten. Verschillende sportverenigingen en buurtsportcoaches organiseren daarom activiteiten. Eh, luister of let wel op, geen wedstrijden. En voor een overzicht kunt u altijd kijken op omroepalmere.nl. Kijk, de volgende spelregels die gaan gelden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen in groepen samenkomen om buiten te sporten, onder begeleiding en buiten te spelen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen in groepen van maximaal 3 personen samenkomen om onder begeleiding buiten te sporten, mits op anderhalve meter afstand. De versoepeling geldt alleen voor buitensporten. Ouders mogen niet langs de lijn blijven staan. Douchen en gebruik maken van het toilet doe je thuis. Volgt overige maatregelen zoals handen wassen, geen handen schudden, nies en hoest in je elleboog op.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 Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we do. Proud Mary and we're rolling. rolling. rolling on the river. Listen to the story. Left a good job Down in the city, working for the man shit, dus je smult wel. Rap, krachttraining, microfoons op mijn dumbbells. Blaas het in je wagen, hup, snel weg, hup, tijd in die DJ spinnen terug snel. Leef met die lijpe jocks, kerels draaien door. Rappen koppen sneller, de wereld draait door. Ik show nieuws op de boulevard bij mooi weer. Ja man, Jens zit er doorheen en was te laat bij man. En kijk me nou eens gaan als ik blader door die verhalen. Kom boven vanuit je dalen en zal het naden vertalen. Die rapper bijzonder vaardig en trek ik die volle zalen. Je denkt wat een lange zin en dat zonder adem te halen. Non-stop, non yo we rocken non-stop, non-stop. Non yo we rocken non-stop, non-stop. Non yo we rocken non-stop, doe je petje omlaag en je capuchon op. Dingen die ik doe, dat is best wel een lange lijst. Rappers scheppen op, maar niet meer dan hun mama's rijst. Dit team krijgt een 10, zeker geen spuit 11. Alter regel doe cameo's bij mezelf. Rol ik met mijn boys, zie je me backstage. Doe die multiplayer GTA mee op de PSP. Al mensen die down zijn, ik heb jullie rug. Podiumervaring? Check de clip van terug. Mijn ambacht heeft lang kracht, wie baste fresh? Fouten maak ik elke dag, maar niet als ik rap. Jouw techniek is niets, waardoor je beat en rijm niet kleurt. Zie me standaard lopen in een Run DMC shirt. What's up? Uh? old school rap lover. Blijf non-stopper in die muziek top droppen of abrakken. B-boys laat je gaan, B-girls sta vooraan. Graf peeps tag je naam. Non-stop, non we rocken non-stop, non-stop. non we rocken non-stop, non-stop. non we rocken non-stop. Doe je petje omlaag en je capuchon op, non-stop. Non-stop. we rocken non-stop. Non-stop we rocken non-stop, non-stop. Non-stop? we rocken non-stop. Pas je tasje bij je laarzen en je rokje bij je top. Zoveel als ik voor je voel, zo weinig tijd is er. Zo chill als ik altijd doe, blijf ik je vibe missen. Maar dieper van binnen wil ik je liever beminnen. Je vaker zien in mijn leven en aan een familie beginnen. Woop. verkeerde tekst. Ik zeg je wat is wat. Dit is die boomclub shit met de party squad. En Breentje die doet mee, oh wat een gezellig feest. Er is geen ander, ben altijd mezelf geweest. Maak je klaar om uit te gaan, het kriebelt lekker lauw. Je ziet er fris uit. Je spiegels checken jou, de dame die je wil. Je droomt over de kont, fantaseert over de of komen in de. Het gaat te ver, je voelt de strekking als je huivert. De trek is nog niet af, terwijl je er al naar luistert. Los blijf wakker, verse flows niet beduust. Zieke sh, plug hem in, cherry coke in je infuus. Non-stop. non stop rocken non-stop, non-stop. Yo, we rocken non-stop, non-stop. Yo, we rocken non-stop. Past je tasje bij je lazen en je rokje bij je top, non-stop. Yo, we rocken non-stop, non-stop. Yo, we rocken non-stop, non-stop. Yo, we rocken non-stop. Doe je beetje omlaag en je capuchon op. Ja toch, 2007. big up beats in de club. Big up Brain Brainpower in de tent. Party squad. Good life. AOTLM. your shit, man. Dit is die Boomclub shit met de party squad. Dit is die Boomclub shit met de party squad. Party squad. Party squad. Party squad. Party squad. Party squad. Party squad. Heb jij nieuwsberichten, agendapunten, verzoekjes of andere dingen die je aan mij wilt sturen? Liefdesbrieven zijn ook altijd welkom hoor. Dat kan allemaal naar actueel.omroepalmeren.nl Almere. On Air. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. we kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I didn't you ever say I just walked away? Oh, la robe est superbe. Demoiselle, demoiselle. Et la plume de Jennifer. Allez, je dépêche, ah. ah, Mais où le Coréval Dépêchez-vous. Allez. Allez, From the streets of Miami to presenting at the Grammys. Con el mulito de Jennifer. Maybe now you understand. swallow back for a three-peat. Hi, Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, See, whoa, whoa. I got mames, mames by a boatload. Yo tengo la carne y ella el mojo. I'm saying dale, she's screaming YOLO. She's little Red Riding Hood and guess who's el lobo? Me la como. Whose name is globally known? Whose name's on the check and they in the O? Whose name's on the blimp with the world? on schools, huh, slam for I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what? Here I am, Jenny from the block. Let's rock you plan. push me harder, I'll do the same. tonight. You name it, she's done it. She's the reason that women run it. Bet this on a Grammy. Maybe now you understand me. zelf het speelplein van je wijk ontwerpen in samenwerking met een echte kunstenaar? Wie wil dat nou niet? Op het Baltimoreplein in Almere buiten kan het, want als je nu je knutseldoos uit de kast trekt en aan het ontwerpen slaat, bepaal jij misschien wel mee hoe het plein er straks uit komt te zien. De gemeente Almere heeft een creatief bureau Arttenders uitgenodigd om een kunstzinnig, maar bovenal functioneel speelobject te realiseren op het Baltimoreplein in het centrum van Almere Buiten. In het coalitieakkoord is de stadsvernieuwing van het centrum Almere Buiten, net als de binnenring van Almere Haven, als een van de acht kernopgaven van dit college benoemd.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 Ook de Almeerse stadsbijardiers doen mee. Op 1, 2 en 6 mei bespelen Gerda Peters en Bouke Reitsma twee klokkentorens in onze stad. De nationale estafette is in september 2019 gestart en volgt het spoor van de bevrijding van Nederland. Vooral in deze tijd van het coronavirus willen bijadiers in het hele land mensen door open raam of open deur laten genieten van muziek. En wil jij weten wanneer precies eh, dat in Almere aankomt? Dan kun je altijd kijken op onze website www.omroepalmere.nl. De politie in Amsterdam heeft zes tips binnengekregen over de dodelijke schietpartij in een parkeergarage bij het Rembrandtplein. Bij het incident op 19 mei vorig jaar werd de 24-jarige Orfeo Geverte uit Almere neergestroten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De zaak werd dinsdagavond behandeld en opsporing verzocht. Of er een bruikbare tip tussen zit, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Politie en justitie zoeken in verband met de schietpartij naar de 20-jarige Erxinio Luntungan. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloof van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de verblijfplaats en aanhouding van deze man. De schietpartij gebeurde na een opstootje bij de betaalautomaat en de parkeergarage. Zowel Loentoengan als Gevechten waren daarbij betrokken. Kort daarna hield de politie op aanwijzing van getuigen vier verdachten aan. Het gaat om drie mannen uit Amsterdam van tussen de 20 en 24 jaar oud en een vrouw uit Diemen. Zij zaten in een auto die er na het schietincident vandoor ging. Luntungan was daar niet bij. Van de vier zit eh, een 21-jarige man nog vast. De rest is naar huis gestuurd, maar blijft wel verdachte. Almere on air. Ja, dag dames en heren. We gaan iets nieuws proberen. We maken samen een liedje met het publiek. Jullie roepen wat, we maken er wat van. En het refrein is alvast van je ja pa, pa pa pa pa pa. Gaat ie! Ja pa zanger uit Ede, die had een optreden. Hij moest zich verkleden en was toen daarna zijn tekst wat vergeten. Begon om te zweten, zo toen ja, pa, pa, pa, pa. Mag je? Monica. Hij kocht haar toen roze, en zonder te blozen zei ze ja, pa pa Pa. pa, Ja, mag die komen? Ja, pa pa pa pa Ja, pa dames en heren, een lied is geen lied zonder een dansje. Hoe wil je op zijn Grieks, ja. Oké. Okay. Uh, eh, armen op de schouder van de buur van de buurvrouw. Ik doe tot vier, ik zeg hop, daar had je een beetje lucht in. Ja, en 1, 2, 3, hop, rechts. 2, 3, hop, links, 2, anders, maar vooral Almere. Dit is Almere On Air. De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij het glas en ode aan het bier. We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Niet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen. we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia, we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Ga staan en laat het klinken, en proost door de tent. We zullen samen drinken, je bent hier wie je bent. zingen nog één keer. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust. We zijn er weer bij. We feesten door tot s'avonds laat, nog lang niet uitgeblust. We zijn er weer bij. En je weet het, zodra je DJ Scotty op de achtergrond hoort, dan zit het eerste uur van Almere Actueel erop. Niet getreurd, zometeen na het van twee uur ben ik bij je terug. Maar nog een uur lang Almere Actueel.